12 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne zijn voor het eerst in maanden weer zware gevechten. Oekraïense strijdkrachten en door Rusland gesteunde separatisten... bestoken elkaar sinds zaterdagavond met zwaar geschut. Vooral ten noorden van Donetsk. Er zouden zeker acht Oekraïense militairen zijn omgekomen. Ook zijn er volgens Oekraïne burgerslachtoffers gevallen. De verliezen onder de separatisten zijn niet bekend. Het is niet duidelijk wie met de beschietingen is begonnen. Waarnemers van de enige onafhankelijke organisatie in het gebied, de OVSE, melden alleen dat de gevechten heviger zijn geworden. Kinderen moeten pas op hun veertiende naar de brugklas. Zij kunnen dan een passender advies krijgen voor het niveau en de richting op de middelbare school, zegt onderwijsdeskundige Op den Akker van de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral jongens, migrantenkinderen en laatbloeiers zouden van een latere brugklas profiteren. In Italië zijn 86 mensen gearresteerd bij een grote politieactie tegen de Camorra, de Napolitaanse maffia. De politie ontdekte een bunker onder een huizenblok in de stad Napels. In de zwaar bewaakte ondergrondse kamer werden drugs verwerkt. De politieoperatie viel samen met de aanhouding van nog drie Italianen en een Libiër. Zij zouden onderdelen van wapens en helikopters hebben geleverd aan organisaties in Libië en Iran. Ook in het zuiden van Italië werden er tientallen maffialeden gearresteerd. Zij horen bij de Nandrenketa, een andere maffiagroep. De Turkse toeristensector heeft vorig jaar de omzet met bijna 30% zien dalen ten opzichte van 2015. De forse afname komt onder meer door de aanslagen in het land. Het was al bekend dat vorig jaar vanuit Nederland ruim 30% minder reizigers naar Turkije gingen. Anwar El Ghazi vertrekt bij Ajax. De vleugelaanvaller heeft een contract getekend bij Lille. Ajax ontvangt 8 miljoen euro van de Franse club. Het weer dan nog, het blijft op veel plaatsen bewolkt... maar in het zuiden en westen breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden.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 But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, give you all. But if I wanted silence, I would whisper.